8 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Europese Unie en verschillende lidstaten hebben Wit-Rusland veroordeeld voor de actie om een vliegtuig aan de grond te zetten in het land. Het Ryanair-toestel vloog over Wit-Rusland en werd gedwongen te landen in Minsk. Daar werd een journalist en oppositieleider uit het vliegtuig gehaald en gevangen gezet. Hem hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd. Commissievoorzitter von der Leyen noemt het incident volkomen onaanvaardbaar. Litouwen zegt dat het een vooropgezet plan van Wit-Rusland was. Polen spreekt van staatsterreur door president Lukashenko. In de Hilversumse Meent bij Bussum is vanmiddag een explosief gevonden bij een woning. Volgens de Gooi en Eemlander gaat het mogelijk om een handgranaat die op scherp stond, maar dat wil de politie niet bevestigen. Buurbewoners zijn geëvacueerd naar een buurthuis. Defensie heeft het explosief verwijderd. Inmiddels is er geen gevaar meer en is iedereen weer thuis. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de herkomst van het explosief. Elf Belgische militairen met extreemrechtse sympathieën hebben geen toegang meer tot wapendepots en gevoelige informatie. Dat heeft de Belgische minister van Defensie gezegd. Het besluit van Defensie heeft te maken met Jurgen Konings, de militair die sinds enkele dagen op de vlucht is. Hij wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Uit de kazerne waar Konings werkte nam hij maandagavond een groot arsenaal aan wapens mee en sindsdien is hij spoorloos. Op het EK zwemmen in Budapest heeft Ranomi Kromowidjojo goud gewonnen op de 50 meter vlinderslag. Het was haar tweede gouden medaille op het toernooi. Eerder was ze ook al de snelste op de 50 vrij. En daarnaast had ze als startzwemster een aandeel in de zilveren medaille op de 4 keer 100 vrij. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen.